al op de weg en de man had naar eigen zeggen niet door dat hij over haar heen reed. Maar volgens de advocaat van de nabestaanden is uit nieuw onderzoek van verkeersongevallenanalisten gebleken dat het lichaam van het meisje na de aanrijding is verplaatst. Het is nog niet bekend of de familie overgaat op vervolgstappen. Ze wachten vervolgonderzoek af. Het Amerikaanse leger is bezig om alternatieve routes naar het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul op te zetten... uit vrees voor aanslagen door IS hebben bronnen binnen het Pentagon gezegd tegen Amerikaanse media. Gisteren waarschuwden de VS en Duitsland hun burgers al om niet zelf naar de luchthaven te komen, omdat het niet veilig is. Ondertussen is de situatie op de luchthaven onverminderd schrijnend. Op en rond het vliegveld verblijven duizenden mensen. Een groot popconcert in Central Park in New York... waarmee het naderende einde van de lockdown werd gevierd... is stilgelegd vanwege de komst van orkaan Henri. De 60.000 bezoekers werden naar huis gestuurd. Onder andere Bruce Springsteen, Paul Simon en Jennifer Hudson zouden optreden. Het concert werd al in juni aangekondigd... maar inmiddels neemt het aantal coronabesmettingen in New York ook weer toe. In de Amerikaanse staten New York en Connecticut is de noodtoestand uitgeroepen... wegen de komst van orkaan Henri. Bij overstromingen in de Amerikaanse staat Tennessee zijn zeker tien mensen om het leven gekomen, onder wie twee jonge kinderen. Het melden Amerikaanse media. Meer dan 30 mensen worden vermist. Het water heeft meerdere huizen weggevaagd en wegen beschadigd. Het weer, vooral in het noorden vanochtend regen en onweersbuien. Later vandaag is het vooral bewolkt en is er opnieuw kans op buien met onweer... maar schijnt ook soms de zon. Het wordt een graad of 20 vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat bij Schiphol een file van 4 kilometer...